Directe oorzaak van de crash was een storing in een radiohoogtemeter, maar volgens de Onderzoeksraad maakten ook de piloten cruciale fouten. De raad wijdt dit mede aan een gebrek aan training in de internationale luchtvaart. En vliegtuigfabrikant Boeing wist volgens de raad al jaren dat er problemen waren met hoogtemeters. De luchtverkeersleiding Nederland wordt verweten dat haar aanwijzingen tijdens de landing onvolledig waren. In Groot-Brittannië zijn de verkiezingen voor een nieuw lagerhuis in volle gang. Ruim 44 miljoen Britten mogen hun stem uitbrengen. In de peilingen gaan de conservatieven van David Cameron en de Labour-partij van premier Gordon Brown gelijk op. Ook de liberaal-democraten van Nick Clegg doen het goed. Geen van de partijen lijkt te kunnen rekenen op een absolute meerderheid. Dus de kans bestaat dat er voor het eerst sinds 1974 weer een coalitie gevormd gaat worden. De politie heeft signalen dat voetbalvandalen de rust in Rotterdam willen verstoren. Vanavond is de return van de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax. De Rotterdam heeft plannen van hooligans gezien voor een georganiseerde actie. Dat zei de advocaat van de gemeente tijdens een kort geding dat de horeca heeft aangespannen. Vanaf twee uur tot middernacht mag in het centrum en rond het Feyenoordstadion geen alcohol worden verkocht. De horeca noemt de maatregelen draconisch en vreest een verlies van honderdduizenden euro's. De man die bij de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam paniek veroorzaakte, heeft spijt. Mensen sloegen op de vlucht door het geschreeuw van de man, omdat ze dachten dat er een aanslag was. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens een advocaat was de man dronken en zat achter zijn geschreeuw geen diepere betekenis, gedachte of bedoeling. De man betreurt de gevolgen voor de slachtoffers. Het weer vanuit het oosten toenemende bewolking. In Limburg en later in het uiterste oosten wat regen.